Drie uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Hoge Raad handhaaft de straffen die in hoger beroep zijn opgelegd... aan vier verdachten in het liquidatieproces Passage. Daarmee zijn de levenslange gevangenisstraffen van Dino Soerel... Jesse R., Mohammed R. en Siegfried S. definitief. Ze werden in 2017 veroordeeld voor de liquidaties in de Amsterdamse onderwereld. Twee andere verdachten zijn veroordeeld tot ruim 13 jaar en ruim 5 jaar cel. In het passageproces stonden twaalf verdachten terecht voor zeven liquidaties tussen 1993 en 2006. Met twee van hen, Peter Laes en Fred Ros, sloot het Openbaar Ministerie een deal. Zij legden als kroongetuigen verklaringen af tegen de andere verdachten in ruil voor strafvermindering. In Amsterdam zijn drie mannen aangehouden die iets te maken zouden hebben met de handgranaat bij het supportershonk van ADO Den Haag. Het vermoeden is dat supporters van Ajax de handgranaat daar twee weken geleden hebben geplaatst. Mogelijk was het een vergelding voor het bekladden van het standbeeld De Dokwerker in Amsterdam met verf in de clubkleuren van ADO Den Haag. Of de opgepakte Amsterdammers betrokken zijn bij de harde kern van Ajax-fans is niet duidelijk. Oud-premier François Fillon van Frankrijk moet voor de rechter verschijnen. Hij en zijn vrouw Penelope worden beschuldigd van corruptie. Fillon zou zijn vrouw en hun twee kinderen als lid van het Franse parlement nepbanen hebben bezorgd. Daarmee zou meer dan een miljoen euro zijn gemoeid. In 2017 streed Fillon mee aan de verkiezingen voor het Frans presidentschap. Door deze affaire verloor hij de verkiezingen van Marine Le Pen en van Emmanuel Macron. Hij heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. Het weer, in het zuiden wat dikkere bewolking, in het noorden schijnt de zon. Temperatuur van 18 graden op de Wadden tot ruim 20 in het zuiden. Morgen van 21 tot 25 graden en dan zijn er verspreid stapelwolken. Later op de dag ontstaat er lokaal een enkele regen- of onweersbui. In de avond kans op meer buien.